Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Duitse stad Krefeld, vlak over de grens bij Venlo... heeft een man gisteravond op meerdere plekken brand gesticht. Onder meer met een brandbom politie schoot hem neer bij een bioscoop naast het Centraal Station. Hij ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens de krant Bild gooide de man eerst een brandbom naar een gebouw van het Duitse UWV. Daarna zou die brand hebben gesticht bij een geparkeerde auto en een appartementencomplex in Kreeveld. Zijn motief en identiteit zijn nog onbekend. Israël heeft doelen in het centrum van Beirut gebombardeerd. Het Libanese ministerie van Gezondheid meldt zeker 22 doden en meer dan 100 gewonden twee appartementencomplexen werden getroffen. Een tv-station van Hezbollah zegt dat de aanval gericht was op een kopstuk van de organisatie... maar dat die het heeft overleefd. Het is niet bekend of die op een van de getroffen plekken was. Tot nu toe bombardeerde Israël in Beirut vooral doelen in het zuiden van de stad en niet in het centrum. In Brussel zijn de afgelopen avond 41 Nederlanders aangekomen die weg wilden uit Libanon vanwege de Israëlische aanvallen. Ze konden mee op een Belgische repatriëringsvlucht. Ook gingen vier Nederlanders mee met een Australische vlucht vanuit Libanon naar Cyprus. Er zitten nu nog ruim 100 Nederlanders in Libanon die in aanmerking komen voor repatriëring naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken probeert voor hen een plek te regelen op een repatriëringsvlucht of een lijndienst. Vorige week stuurde Nederland zelf twee toestellen... die ruim 350 mensen ophaalden uit Libanon. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over, maar er zijn ook opklaringen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 5. In de ochtend vooral in het noorden een bui. Verder droog en vrij zonnig bij een graad of 13. Ook in het weekend geregeld zon, maar ook kans op een bui. Met 13 of 14 graden blijft het fris. Komende week wordt het zachter.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 求。 hung up the phone so many times. till I. Baby, baby, baby.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 the same in the music of the brain.